De man van 21 zou de nummers op websites te koop hebben aangeboden. Hij werd in maart in Roemenië gearresteerd en afgelopen zaterdag is hij uitgeleverd aan de VS. De Nederlander zei voor de rechter dat hij onschuldig is. Volgens de aanklager heeft de verdachte samengewerkt met een 21-jarige Amerikaan. Die zou verschillende restaurants in Seattle hebben gehackt om achter de creditcardgegevens te komen. De Boliviaanse president Morales heeft komende ochtend een ontmoeting met SP-leider Emiel Roemer. Om half negen spreken de twee elkaar in de Tweede Kamer. Volgens SP-Kamerlid Harry van Bommel heeft Morales zichzelf uitgenodigd bij Roemer. Hij praat met belangrijke mensen en dus ook met de nieuwe premier, zegt Van Bommel. Morales is in Nederland voor een officiële ontmoeting met minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken. Ook brengt Morales een bezoek aan de Floriade in Venlo. Het Louvre in Parijs heeft een beeldhouwwerk geclaimd nadat het al was geveild. Een privéverzamelaar had een marmeren buste uit de 18e eeuw telefonisch gekocht voor 3,75 miljoen euro. Het Louvre greep in om het beeld voor Frankrijk te behouden. De Franse wet staat het musea toe om kunstwerken op te kopen om het in eigen land te houden. Het Parijse museum betaalt nu de prijs die de privéverzamelaar ervoor heeft betaald. Volgens de veilingmeester klonk er applaus in de zaal toen bekend werd dat het Louvre het beeld had gekocht. De buste is van een Franse edelman en werd te koop aangeboden door een van zijn nazaten. Het weer zwaar bewolkt, een lokale bui en de temperatuur ligt rond 12 graden. Overdag vrij veel bewolking en af en toe een bui, mogelijk met onweer. de middagtemperatuur ligt tussen 14 graden in het noordwesten en 19 in het zuiden.